De goedkoopste woningen zijn te vinden in Groningen en Friesland. In het Groningse De Marne kost een gemiddelde koopwoning 120.000 euro en in Delfzijl 129.000. In de eerste helft van het jaar werden in Nederland bijna 60.000 woningen verkocht. Kleine 4% meer dan in 2009. Op Opperbevelhebber Zebari zegt dat het Iraakse leger in de komende tien jaar nog niet in staat is de veiligheid in het land te garanderen. Iraakse generaal vindt het vertrek van Amerikaanse troepen aan het eind van volgend jaar voorbarig. Op een conferentie in Bagdad zei Zabari dat het Iraakse leger tot het jaar 2020 niet buiten de steun van de Amerikanen kan. De terugtrekking van de Amerikaanse troepen begint eind augustus. 50.000 Amerikaanse militairen blijven tot het eind van volgend jaar in Irak om Iraakse militairen bij te staan en op te leiden. China telt op dit moment 23 miljoen protestantse christenen, het hoogste aantal ooit. De meeste bekeren zich in de periode na 1993. Het Chinese staatspersbureau denkt dat er verband is met de toegenomen welvaart. De meeste christenen wonen in het zuidoosten van het land, de regio die in deze periode de sterkste economische groei doormaakte. Behalve 23 miljoen protestanten telt China bijna 6 miljoen katholieken. Samen vormen ze een paar procent van de bevolking. Het persbureau zegt ook dat de andere religies, zoals het Taoïsme en Boeddhisme, een periode van groei doormaken. Het weer zonnig, behalve in het westen. Daar is het bewolkt en valt hier en daar een bui. Vanmiddag ook in de rest van het land. Temperatuur ongeveer 22 graden. Morgen meer buien, zaterdag vrij zonnig. Dit was het. Zandvoort heeft het.